Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. In Wierden in Overijssel is een dode gevonden bij een appartementencomplex. Ook is er iemand zwaar gewond gevonden in een appartement. Wat er gebeurd is, is nog onbekend, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Ja, officieel is het dus duidelijk dat er een, eh, iemand is overleden... en iemand zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht met een traumahelikopter. Ehm, de politie kan nog niet bevestigen dat het eh, om, een, of, om een man of een vrouw gaat... wie er dan is overleden en wie er zwaargewond is. Maar um, het is wel te zien dat er gewoon iemand daar op de grond ligt... voor een appartementencomplex, strak naast het eh, station van Wierden. Het slachtoffer en de gewonde kennen elkaar mogelijk. De politie houdt rekening met een incident in de relationele sfeer. Bij een schietpartij in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn zeker vijf mensen omgekomen. Een man opende daar het vuur op een voedselmarkt in de Thaise hoofdstad. Correspondent Mustafa Margadi weet wie de slachtoffers zijn. De media zeggen dat het over vier bewakers gaat, een verkoper... en de dader die zichzelf van het leven eh, zou hebben beroofd. Zouden ook twee vrouwen gewond zijn die naar het ziekenhuis zijn gebracht... Ehm, of die twee gewonde vrouwen toevallig toeristen zijn, dat is niet duidelijk. Maar ehm, van de andere slachtoffers eh, lijkt duidelijk dat het niet zo is. Media in Bangkok zeggen dat het gaat om een man van 61 die op oud-collega's schoot. Over zijn motief is nog niets bekend. En ga je op vakantie naar de Alpen, dan kan je met noodweer te maken krijgen. Er gaat er namelijk heel veel regen vallen in korte tijd, vertelt onze weerman Marco Verhoef. Je kunt eigenlijk, als je al die hoogste bergen van de Alpen in een lijntje legt, dat is de hoofdkam noemen we dat. En alles ten noorden daarvan krijgt veel regen en alles ten zuiden daarvan, daar valt het wel mee. Nou, er horen dus delen van Zwitserland bij, Oostenrijk, Zuid-Duitsland. Eh, daar valt de meeste neerslag. In het zuiden van Europa is het dan weer heel heet. Zo geldt in Griekenland op veel plaatsen code oranje of code rood vanwege de hitte. Daar kan het lokaal meer dan 40 graden worden. En het weer hier dan in Nederland. Ja, er trekken buien over. Vooral in het midden en noordoosten van het land. Op andere plekken ook af en toe zon hoor. En het wordt 17 tot 21 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 How can that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah, not in the back of my car. Ah, ah, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, you my rocks off. Come put a little love in my glove box. Yeah. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is wanna be naked and well, you're, you're wasted. wasted. You, you, you, you how that blah?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

雪。 Alleen bij ZFM. ZFM. door. Let's be in love like before. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Cambodja en Thailand zijn het eens geworden over een staakt het vuren... in het grensconflict tussen de twee landen... na onderhandelingen in Maleisië, dat land heeft bemiddeld. De politie in Vierden, in Overijssel, onderzoekt een steekincident... waarbij vanmorgen vroeg een dode viel. Ook raakte iemand gewond. De politie denkt aan een relatieconflict. En in Israël zijn vier dienstplichtige militairen opgepakt... die weigerden naar Gaza te gaan. Drie van hen zijn veroordeeld tot celstraffen van tussen de 7 en 12 dagen. En de vierde moet nog voorkomen. En het weer nog, buien, mogelijk met onweer en veel regen. Tussendoor is er ook wat zon en het is hooguit 20 graden. Dit is ZFM. pretending, baby, it could happen to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 van Zandvoort. Dit is ZFM. drift think you can handle this? Dit is ZFM 106.9 FM. ZFM.